Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Fransgroepen hebben de luchthaven van Abidjan in Ivoorkust ingenomen. Volgens het Franse leger zijn er 300 extra militairen naar de stad gestuurd. Daar wordt sinds vrijdag hevig gevochten tussen aanhangers en tegenstanders van zittend president Bakbo. Ook vandaag komen er berichten over gevechten en beschietingen met artillerievuur. De strijd concentreert zich vooral rond het presidentieel paleis en bij het gebouw van de staatstelevisie. Ruim 1200 buitenlanders in Ivoorkust hebben hun toevlucht gezocht in een militair kamp van de Fransen net buiten Abidjan. Twee pogingen van Japanse ingenieurs om een scheur in een reactor in Fukushima te dichten zijn mislukt. Uit reactor nummer 2 lekt nog steeds radioactief water. Gisteren werd geprobeerd om de scheur op te vullen met beton. Dat werkte niet goed genoeg. Nu proberen de ingenieurs het lek te dichten met waterabsorberende polymeren die ook worden gebruikt in luiers. Een eerste injectie met de substantie heeft nog niet gewerkt. Het stralingsniveau bij het lek is 1000 millisievert. Blootstelling aan 500 millisievert voor een korte periode kan al leiden tot een verhoogd risico op kanker. Een jaar na de olieramp in de Golf van Mexico krijgt de top van Transocean, eigenaar van het boorplatform, een bonus. Volgens het bedrijf was 2010 een topjaar op het gebied van veiligheid, ondanks de tragedie in de Golf van Mexico. Bij de ramp kwamen elf mensen om het leven. Het boorplatform vloog eind april vorig jaar in brand en zonk. Miljoenen liters olie stroomden in zee. De kust van vier Amerikaanse staakten raakte zwaar vervuild. Het dodental door de overstromingen in Thailand is opgelopen tot 40. In het zuiden regent het al meer dan een week. De zware regenval veroorzaakt overstromingen en modderstromen. Volgens de regering zijn een miljoen mensen getroffen. Het weer vanmiddag meer bewolking, met in het oosten neerslag die zich uitbreidt naar het westen.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 Eh, dat eh, met Tripping to Midnight Blues terwijl ik het nog helemaal niet uh, op orde ben. Ja, dat krijg je dan. natuurlijk hartelijk dank voor de heren van de jazz. David Habig en Fred Kroonsberg. dit keer volgende week zit er weer een andere ploeg. Mensen, ik zei het al, we begonnen met QB en de Blizzards. Ik maakte het al duidelijk op een van de sociale media. Waarbij ik zei, nou, we hebben een heel leuk begin. En wat is er nou zo leuk aan, aan eh, dit nummer? Het eh, nummer is destijds eh, geschreven door Herman Brood. En die maakte namelijk onderdeel uit van QB en de Blizzards. Maar het meest dynamische ehm, ja, samenstelling was toch eigenlijk samen met Harry Muske en Elko Gelling. De mannen die het min of meer deden. En ook Helmich van der Vecht die heeft er zeer lang deel uit van gemaakt. En zo af en toe eh, gaat het nog eh, steeds eh, zo door op deze voet? En zijn ze nog wel eens bij elkaar? Harry Musquet, Elko Gelling en ik dacht ook die Helmich van der Vecht. Nou, Herman Brood zal niet meer komen, want we weten allemaal dat hij in 2001 een eind aan zijn leven heeft gemaakt. Maar saillant detail is dat Distant Smile. dat is het album waar... Ehm, waar, waar het, wat in 67 uitkwam van QB and the Blizzards dat eh, Herman Brood toen voor de eerste keer uit elkaar viel. En dat kwam omdat hij in het cachot terugkwam vanwege narcotica bezit. En daarin eh, was het toch wel eh, heel duidelijk het verhaal en de zwanenzang van op dat moment van in the Blizzard. Maar de jongens die kunnen dan toch niet buiten elkaar, want begin jaren 90 is de oude bandnaam ineens weer opgepakt. Helmich van der Vecht, Herman Dijnem en Hans Lafayette, Lafayette die maakten daar deel uit van. En eh, later is dan ook toch weer uh, Elko Gelling weer ineens opgedoken. Dus het is, eh, het is toch heel bijzonder wat, wat, wat, wat er allemaal heeft plaatsgevonden rondom de QB en de Blizzards. Nou, wat we vandaag allemaal gaan doen en wat er geboren de da data zijn van de diverse mensen, dat ga je straks allemaal horen. Want ik heb alweer heel veel over QB in de Blizzard zitten te vertellen. Maar dat is natuurlijk absoluut niet de bedoeling. Eén van de deelnemers in de Grote Prijs van Nederland 2011. Ja, want daar praten we over. De kwartfinales komen eraan. 26 mei eh, is de eerste aflevering in het pakkenhuis Wilhelmina. En dan zal deze dame daarin te horen zijn. Donata heet zij. above. zit ook een eh, aantal oude bekende. Donata Kramars heet zij eh, voluit. En eh, dit was een nummer wat ze ja, heeft opgenomen een tijdje terug. En dit is zeg maar de nieuwe van Rens Hensen. Ja, hij heeft ineens een videoclip bijgemaakt. En dit nummer, dat is, ja, als je de clip erbij ziet, dan weet je ook waarom. Het heeft een melancholisch beeld, dat hele verhaal. Maar het is ook het liedje daarna. Memory Lane heet het nummer. my head, but out of my hands. Since you ran away, I don't see a chance to release this mind after all these years. And drive away from the street of tears. Inside my head desire for it. It's telling me that I will have a choice. Drive away far from this rain. Drive away from memory lane. will find the sunshine I'm following this rain Still driving down memory lane I see your face on a thousand women in this town and everywhere I turn Zwart zullen we terugzien bij de kwartfinales van de Groot Prijs van Nederland. Zij zal te zien zijn in het pakkenhuis Wilhelmina. Dus dan weten we dat ook weer in ieder geval. Eh, bijna half één, tenminste tien voor half één. En dat heeft alles eh, te maken met het nummer wat nu klaar staat. Voor velen een inspiratiebron voor singer-songwriters. Ik heb het over Neil Young. En eh, dit is een behoorlijk oud nummer van hem. Down by the River. she found on her way when she was searching for a man. Ten thousand lovers and she ran away, now they just don't understand. They don't know that she has chosen. gisteren nog op het eh, netvlies. Eh, dat mooie weer. Ja, dan denk je van... Ach, daar hoort dan ook zo'n lief liedje bij van uh, Ghana. 10.000 Lovers. Het is ook niet uh, lang. Anderhalve minuut ongeveer. En dan krijg ik net de mededeling bij het draaien van het nummer Down by the River. ergens op mijn sociale media van... Ja, dat is een nummer waar ik even heel erg op kan plassen. Nou, dat zal bij dit afgelopen nummer van anderhalve minuut toch echt niet gaan lukken, denk ik eerlijk gezegd. Hoewel sommige mensen tot alles toe in staat eh, zullen zijn wat dat er gaat. Dus... Zie ja, het weer, want eh, ook dat eh, gaat gewoon verder. En het weer voor vandaag, nou je ziet het al, het is niet al te best. Het is bewolkt, de temperaturen gaan oplopen tot 13 graden vandaag en de wind is windkracht 3 komt uit het westen. Dan eh, gaat het uh, vannacht afkoelen naar zo'n graad of 6. De wind blijft uit het westen waaien en eh, neemt ietsje toe. Wordt windkracht 4. En morgen overdag is het wolkenvelden en droog met af en toe zon erbij. En dan gaan we naar dinsdag. Maandag op dinsdag koelt het af naar zo'n 5 graden. Dan draait de wind naar het zuidwesten. Neemt nog verder toe. Windkracht 5 wordt het dan. En de temperatuur gaat ook een stukje oplopen. Want de temperatuur wordt dan 15 graden. En dan is er ook nog steeds wolkenvelden en af en toe zon. Dus dan weet je dat in ieder geval ook weer voor de komende week hier eh, bij uh, eh, ZFM Zandvoort. Maar ook hier in Zandvoort als het gaat om misschien wel het mooie weer. Eh, weer terug naar de, de muziek zoals we dat van de Grote Prijs van Nederland doen. Want ja, ik neem even een greep. Ik kreeg afgelopen vrijdag het bericht van welke mensen allemaal door zijn gegaan naar de kwartfinales. Daar zit dus een aantal bekenden. Eh, nog meer bijvoorbeeld. Hè. We hadden net Jori Zwart. Die zit erin. En eh, we hadden ook net Donata Kramers. Heet zij volledig. Donata heet zij eh, zoals ze genoemd wil worden als het gaat om het maken van muziek. Dat heb je allemaal kunnen horen. Maar ik had nog iemand die opviel. En dat is ook bij de allereerste aflevering van de Grote Prijs van Nederland in het Pakhuis Wilhelmina in Amsterdam. Dus eind mei, dan begint het. En eh, deze man heeft mij toch zeer aangenaam eh, verrast als je het mij vraagt. dit is Chris Kok. Hij doet ook mee. up the old song called By the back door The stick hits the skin zie de blikken ver weg in kasten achterin het huis, haar oude huis versierd met van de mooiste dingen die ik eh, gehoord heb eh, tijdens de Grote Prijs eh, van Nederland Theatertournee was dit nummer van Evie. Evie heeft nu een nieuwe single uit Afdwaald. Maar dit haalt het niet bij dat nummer wat ze toen daar speelde in de Drufabriek in Ulft. De, ja, daar zat ik op een gegeven moment gewoon even met de, ogen dicht. En dan uh, dwaal je dus af bij de inleiding die ze erbij vertelde bij dat nummer herinneringen dingen. Dat ging dan over een ja, oudere dame die ze had ontmoet. En ik weet niet precies of dat ook eh, met haar eh, werkzaamheden die ze toen had als eh, ja, werknemster van een thuiszorg. Daar had ze dan dit liedje op geschreven. Herinneringen, dingen van Eefje dus. Het bracht de tijd op 12 minuten over half 1. En dan kunnen we ook nog wel eens even wat instrumentaals ertussendoor doen. Tenminste, als het goed is, instrumentaal met af en toe een vocaal ietsje ertussendoor. Uh... En dan heb ik het over The Art of Noise en Moments in Love. uit het oosten van het land. Ik heb het over Mary Had a Little Band en eh, Birds of a Feather. Eh, zij, eh, heeft, zij hebben meegedaan in 2009. Maar ze hebben ook al een EP uitgebracht. dat EP'tje e dat heet Six Short Stories. Ehm, ja, dat dateert uit 2009. 2009 was een beetje het jaar dat ze echt eh, ja, de smak naar het eh, grote publiek eh, of naar een wat groter publiek maakte. Inmiddels zijn ze zo ver aan de weg aan het timmeren dat ik hem me laten vertellen dat ze bezig zijn met een album. Wie dat onlangs heeft uitgebracht op 18 maart. Het was stamvol in het patronaat. komt uit Haarlem. En dit is dan de single van One ah, from the Misses. Chef Special. Then again, how's it so? I got a shake up in my mouth, yo. Down I go. Nobody here to judge me, though. Nobody here to stop me, no. Walking down the road with my megaphone. My pants down low, my big hat on, and yo. Notice I've been flown on these roads for a long time. Notice I've been throwing shows as I go by. We were so fine, you would hold me in the night and if there be a one-way ticket to those days I'ma jump up, go get it and go away Yes, I go away if you would hold me in the night You keep on looking, keep on looking In your mirror to the ground You're thinking what's there to deliver If there ain't no one around And if there's no one here to give you What you lost and haven't found well then it's clear to me Why you and me Just fell in love with sound I just don't I don't get it, don't get it Just let me now I don't get it, don't get it Just help me out Don't get it now I fall out Out of words and out of sound I don't get it, don't get it Just let me now I don't get it, don't get it Just help me out Don't get it now I'm all out Out of words and out of sound Scribbling this and I'm scribbling that Scribbling this and I'm scribbling that I pity the fool that ain't skipping the try Cause yo, this is what you get man, this is a track. I don't give a damn if you're thinking it's waxy Yo, light up another one, people are sleeping Light up another one, people are dreaming Light up another one, nobody sees me Light up another one You keep on looking, keep on looking In your mirror to the ground You're thinking what's that to deliver if there ain't no one around? And if there's no one here to give you what you lost and haven't found, well then it's clear to me why you and me is fell in love with sound. But I don't get it, don't get it, just let me know. I don't get it, don't get it, just help me out. don't get it now, I'm all out, out of words and out of sound. I don't get it, don't get it, just let me know. I don't get it, don't get it the sound Peace for those who need the most Let us lead them home on them bleeding souls Although we don't know cause the reason gone And they easy coming, they are easy going Now scribbling this and I'm scribbling that uh, Scribbling this and I'm scribbling that ik ook meteen door de mand hoor, eerlijk gezegd. Scribbling is eh, dat, uh, de nieuwe single van, of de laatste single eigenlijk, van eh, Chef Special. band die wij hier in november 2009 in de studio mochten hebben. En daarna is het heel, heel snel met deze band gegaan, want... Ja, ze waren vorig jaar nog eh, te zien bij eh, Bekenstein Pop in een eh, kleine tent. De kleine tent. Dat hadden we staan. Nou, ik denk dat ze nu wel op een groter podium mogen staan. Mocht je nog kaarten hebben voor 1 april.